Ping en pong spelen pong. Pong zegt de bal. Ping en pong spelen pingpong. Ik weet niet wie het winnen zal. Pong denkt dat hij het al kan. Hij zegt pingpong, lekker man. Ping en pong spelen pingpong. Pong zegt de pingpong. en Pong, twee rare Chinezen, wilden heel sportief eens wezen. Pong zei Ping, wil pingpong spelen. Ping zei Pong, wil niet verhelen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar slaan steeds de bal verkeerd. Pong zei Ping, doe maar je best, dan leer ik je wel de les. Ping en Pong spelen pingpong. Pong zegt de pingpong spelen pingpong. pong. weet niet wie het winnen zal. Pong denkt dat hij het al kan. Hij zegt pingpong, lekker man. Ping en pong spelen pingpong. Pong zegt de pingpong. Pong, die rare Chinezen speelden pingpong zonder vrezen. Pongstong hing van het vele lopen, Ping lachte met zijn mond wijd open. Plots had Pong een knal. Ping zei Pong, waar is de bal? Pong zei Ping, een haast gestik. ik heb een bal ingeslikt. en Pong spelen pingpong. Bang, zegt de pingpongbal. Ping en Pong spelen pingpong. Ik weet niet wie het winnen zal. Pong denkt dat hij het al kan. Hij zegt pong lekker man. Ping en Pong spelen pingpong. Bang, zegt de pingpongbal. spelen, pingpong. Bang, zegt de pingpongpaal. Wat? Bang, zei de pingpongpaal. Wat? Bang, zei de pingpongpaal.